Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Een deel van het personeel van Artsen zonder Grenzen in Sierra Leone staakt. Ze willen met het staking de uitbetaling van hun gevarentoeslag afdwingen. Het zal gaan om 400 lokale artsen en verpleegkundigen... in het enige AZG-centrum in het zuiden van Sierra Leone. Dat land wordt zwaar getroffen door ebola. Het personeel heeft recht op een toeslag van 100 dollar per week. Dat is compensatie voor het besmettingsrisico. Maar die toeslag zou sinds september niet meer zijn uitgekeerd. Als het personeel langer blijft staken moet de kliniek sluiten, zegt Artsen zonder Grenzen. De gemeente Eindhoven mag van de rechter asielzoekers onderbrengen in het voormalige verzorgingshuis Orangerie. Dat heeft de rechter bepaald. Enkele buurtbewoners maakten bezwaar tegen de komst van de 700 asielzoekers, omdat ze niet betrokken zouden zijn geweest bij de besluitvorming. Maar voor de rechter wegen de belangen van het COA en de gemeente Eindhoven zwaarder. Minister Ascher heeft veel vragen over het onderzoek naar de steun van Turkse jongeren voor de terreurgroep IS. Onderzoeksbureau Motivaction concludeert in een onderzoek dat Turkse jongeren massaal achter IS staan. Ze vinden Syriëgangers helden en zijn tegelijkertijd voor democratie en tegen de stichting van een kalifaat. Ascher noemt dat ongerijmdheden en wil een diepgravend onderzoek. De Britse acteur Warren Clark is overleden. Hij speelde jarenlang de rol van de knorrige politieman Diel in de detectivereeks Diel en Pasco. Die werd ook in Nederland uitgezonden. Zijn doorbraak als acteur was in 1971 toen hij een rol kreeg in A Clockwork Orange van Stanley Kubrick. Clark overleed na een kort ziekbed in zijn slaap en hij is 67 jaar geworden. Het weer, wolken, plaatselijk wat regen of motregen, heel af en toe wat zon en het is 12 graden. Morgen is het droog met af en toe zon. Vrijdag en in het weekend meer kans op regen. Dit was het NOS.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 I'm not sleepy. And there ain't no place I'm going to tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped and my hands can feel to grip and my toes too numb to step waiting only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade into my tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy, and nobody cares where I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle of my mind through the foggy ruins of time, down past the frightened leaves and the lifeless frozen trees, way down to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Please let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man play a song for me. I'm not sleepy, and nobody knows where I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. voor mezelf praat, de allermooiste versie van dit nummer die er is. Ja. Mr. Tambourine Man, het is natuurlijk van Dylan. Dat kennen we allemaal. We kennen het ook in de uitvoering van Dylan. We kennen het ook in de uitvoering van The Birds. Maar ik vind dit echt de mooiste. Ik vind dit echt zo verschrikkelijk mooi. Melanie Safka heet ze. En ehm, dat is dus eh, de dame die hier zong. En dat nummer dat heette dus Mr. Tambourine Man. Eh, wat ik u nog schuldig ben ehm, wat ik nog niet gedaan heb, dat is schandalig natuurlijk, dames en heren. Dat is u wat informatie geven over Manfred Mann. Want ja, dat hebben we nog allemaal niet gedaan. En dat kan natuurlijk niet. Manfred Mann is geboren als Manfred Mike Lobovic. Lubowicz heette die. Ja. En ehm dat is gebeurd in eh, Johannesburg in Zuid-Afrika op 21 oktober 1940. Dus die wordt ook alweer 75 volgend jaar. Tjonge, jonge, jonge. Hij is een keyboardspeler en oprichter van de gelijknamige Britse rhythm and blues band uit de jaren 60. Het begin. Men vormde zijn eerste band in 1962 samen met Mike Hug. De Man Hug Blues Brothers. Maar beide bleven op de, beide bleven op de achtergrond tijdens optredens. Hun manager wist een contract los te peuteren bij Decca. Eh, Echter, na een week liet Dekka het afweten. Ze zagen er geen brood in. Dat heeft Dekka wel meer gehad. Eh, daarna werd het geprobeerd bij EMI en daar hadden ze meer succes. Ook dat is een bekend verhaal. Eerst moest echter nog een zanger gevonden worden. Eh, de zanger, de, ster van de band in de vroege jaren eh, werd en was Paul Jones. Later een succesvol acteur omdat iedereen dacht dat Paul Jones Manfred Mann was, schreef men het nummer The One in the Middle. Ja, dat is een van die dingen. Waarmee eh, kon Paul Jones in live optredens het, eh, het verschil tonen. De groep begon met haar carrière met optredens in Studio 51 in eh, Great Newport Street in Londen. In dezelfde periode als ook de Rolling Stones, eh, nog steeds zonder platencontract, eh, al daar covers van Chuck Berry en Bo Diddley kwamen spelen. Driemaal is scheepsrecht en ook For Man. Hun derde single, 5, 4, 3, 2, 1, betekende voor de groep een doorbraak. Het bewuste liedje werd zelfs een tijd lang het, uh, het herkenningswijsje van Ready, Steady, Go. Een zeer populair Brits tv-programma gewijd aan rock- en popmuziek. De groep had, ondanks uh, de suprematie van de Beatles... een aantal nummer 1 hits in het Verenigd Koninkrijk. Waaronder een uh, coverversie van Doa Diddy Diddy Diddy... en uh, van The Exciters en met het lied Pretty Flamingo. Toen Jones de band in 1966 verliet, op het hoogtepunt van hun roem, werd Mike Dabo, Michael Dabo, Mike Dabo, de nieuwe zanger en met hem bleef de band aan de top en hadden ze opnieuw een aantal grote hits, waaronder Bob Dylan's The Mighty Quinn uit 1968. In het jaar daarna gingen ze uit elkaar. Nou, dat was alvast wat informatie over uh, Manfred Manders. En we gaan nu een nummer van hem draaien. En dat heet Ragamuffin Man. as a rich man's son. You were always the restless one. Living high only made you low. So you backed up and hit the road. Fruitman met zanger Mike Dabo. En eh, zoals ik u dus zei, eh, dat ging dus uit elkaar ehm, in 1968. Eh, of het jaar 1969 gingen ze uit elkaar. Na het uiteenvallen van de groep is men reclamejingles gaan schrijven... en vormde hij samen met Huck een nieuwe band, Man for Man Chapter 3... die na twee albums in 1970 werd opgeheven. Begin jaren 70, daarna formeerde Men met, eh, niet, met meer succes Manfred Man's Earth Band. En onder meer een grote internationale hit had met Bruce Springsteen Blinded by the Light. En eh, vergeet niet Dave is on the Road Again. En vergeet ook niet Spirit in the Night. Want dat waren allemaal prachtige nummers van deze band. Goed, Manfred Man, dus. En Ragamuffin Man van het album eh, Manfred Man's eh, Hits. Hoe heet het officieel? Even kijken. Eh, Attention Manfred Man. Zo heet het album eigenlijk officieel. Attention Manfred Man. Vets, eh, Vets, Van Morrison moet ik zeggen. En van het album Tupelo Honey draaien we de titelsong. Tupelo Honey dus. can take all the tea in China. Put it in a big brown bag for me. Sail right round all the seven oceans. Drop it straight into the deep blue sea. She as Tupelo honey. She's an angel of the first degree. She's the sweet, she's the sweetest Tupelo honey. Just like honey, baby, from the bee. You can't stop us on the road to freedom. You can't keep us, cause our eyes can see. Men within sight, men in granite. Knights in armor bent on chivalry. You can't stop us on the road to freedom. You can't stop us, cause our eyes can see. Man with inside, man in granite. That's in She's alright with me. She's an angel. She's alright. She's alright with me. She's an angel. And uh, she's alright. She's alright. She's an angel. And she's all, she's alright. She's alright. She's alright. She's an angel. She's alright. She's alright. She's alright. you can take all the tea and chinny. Put it in a big brown bag for me. Sail it right round all these seven oceans. Drop it smack dab in the middle of the deep blue sea because. Brasil. Na de dood van eh, Burt Burns treedt eh, Van Morrison een jaar lang niet op. En met zijn nieuwe werk stapt hij over naar Warner Music. En in 1968 wordt het album Astral Weeks uitgebracht. En dit album wordt door velen gezien als zijn beste plaat. Met de muzici met wie Morrison werkte onder meer eh, Miles Davis, bassist Richard Davis en Modern Jazz Quartet drummer Connie Kay... creëerde hij een unieke mengeling van, blues, soul en gospel. Zonder <clears throat> ooit tot de standaarduitingen van die stijlen te vervallen. De kritieken waren uitermate lovend en de verkoopcijfers echter bleven achter. Morrison verandert <clears throat> wat van stijl. Zijn werk krijgt wat meer country-invloeden... wat terug te horen is op de albums Moondance uit 1970... Eh, His Band and the Street Choir uit 1970. Dat is een album wat we dus vandaag onder behandeling hebben en Tupelo Honey. Waar er dus ook weer een stuk van hoorde uit 1971. Van elk van deze albums kwamen ook succesvolle singles uit. De muziek van Van Morrison blijft zich ontwikkelen. Eerst komen er wat soul-invloeden in. Uh, Saint Dominic's Preview uit 1973, later in de 70 jaren... wordt het meer de R&B of the Rhythm and Blues Period of Transition 1977 de jaren 80 staan van Morrison in het teken van het mysticisme. Het samenhang van liefde en religie is een steeds terugkerend thema in zijn teksten. Een speciaal experiment is de samenwerking met de Chieftains in 1987. En Van Morrison gaat op zoek naar de eerste wortels van zijn muziek. Het resultaat is Irish Heartbeat. We gaan naar Melanie Safka. <clears throat> en, eh, sorry, een kikker in mijn keel. Kermit, wegwezen. <clears throat> Zo. Ehm, ja, mag even, pardon hoor. Melanie Safka, Laying Down the Hits. Een verzamelalbum waar echt al het moois wat zij gemaakt heeft opstaat. En mijn persoonlijke favoriet van haar is dit nummer. Ehm, ik heb er nog één, maar dit is, de, ik weet, ik, kan nog niet kiezen. Ik benoem deze in ieder geval maar tot mijn persoonlijke Melanie Sometimes when I am feeling as big as the land, with a velvet hill in the small of my back, and my hands are playing the sand, and my feet are swimming in all of the waters, all of the rivers are givers to the ocean according to plan, according to man. sometimes when I am feeling so good. sand. There's a chance peace will come Eh, favoriete Melanie-nummers. Ik vind het zo mooi dit. There's a chance peace will come. En dat komt van het album Laying Down the Hits. En het haardvuurtje erachter, dat klopt wel een beetje, toch? Ja, dat lekker gehoor gewoon, zo'n haardvuurtje erachter. Maar ja, dat is vinyl, hè? Het kraakt af en toe wel een beetje. Maar eh, het gaat wel door. Een cd-krasje op zit, kun het vergeten. Ha! <clears throat> We gaan nog steeds voor de LP. Ehm, we gaan naar Manfred Mans, uh, nee niet Manfred Mans, Earth dat moet ik nou weer niet zeggen. Ehm, gewoon Manfred Man, zo heet die band. Eh, de LP heet Attention, Manfred Man. En zoals ik u al vertelde, dit is de tweede line-up van de band. Eerst hadden we dus de zanger Paul Jones. dat is later veranderd. Die ging weg en toen kwam Mike Dabo daarvoor in de plaats. Ehm, deze formatie heeft dus gedraaid tot 1969 aan toe. We gaan van hun draaien een nummer dat heet My Name is Jack. My name is Jack and I live in the back of the Greta Garbo home With friends I will remember wherever I may roam And my name's Jack his head cause he thinks he's heard the bomb. And here comes Super Spade who really puts it on. It's lots of fun and I love to run up and down the stairs. I make as much noise as I want and no one else is Jack. <clears throat> heet, uh, dat is helemaal niet waar, ik heet Ruud. Maar <clears throat> ik moet, uh, als lieg, lieg ik in commissie, hè. Altijd zo. My name is Jack en dat was van Manfred Mann. We gaan naar ehm, Van Morrison. En we gaan weer een, eh, een stuk draaien van, van die LP die ik net ook al noemde. Van... his or, hoe heet het op ook weer? Oh van Morrison, his band and the street choir. Zo heet dat album. Dat is het 1970, dus dat had ik u net al verteld. Want <clears throat> ik heb hier dus een, een verzameling. Die heet Two Originals. En dat zijn dus die twee albums uit 70 en 71 hebben ze samengevoegd op eh, gewoon twee LP's. Hebben ze gezamenlijk dus nog weer een keertje opnieuw uitgebracht. Dat hebben ze met meer bands gedaan. Two Originals of Van Morrison heet dus deze verzameling. En we gaan er nu van draaien. I've been working. Van, Van Morrison. of you. duidelijk aan het werk. Van <clears throat> Morrison. Nou, dat heet I've Been Working. Eh, van dat album Van eh, Morrison, The Band en The Street Choir uit 1970. Om precies te zijn. Ook alweer 45 jaar oud. Jongen, jongen, jongen. Gaat het allemaal toch hard hè? Die tijden. niet te geloven. Uh, volgende nummer is weer zo'n geval. Ik, ik beweer altijd vaak dat het covers nooit mooier zijn dan het origineel. En toch zijn er een aantal gevallen waarin dat wel zo is. Uh, satisfaction van Otis Redding. Eh, dat, dat gaven de Stones ook zelf toe. Vonden ze zelfs, zij zelf, zelfs beter dan hun eigen versie. Uh, With a Little Help From My Friends van Joe Cocker. Vond ik ook zo'n voorbeeld van dat hij mooier was en anders en beter was dan het origineel van de Beatles. Maar we hebben nog zoiets. Uh, en dat is het volgende liedje. Oorspronkelijk is het van de Rolling Stones. Het, is, eh, het was toen de tijd de achterkant van het nummer, ehm, volgens mij van Let's Spend the Night Together. Ja, dat geloof ik wel. Ja, het was in de tijd de flipside daarvan. Eh, het heet Ruby Tuesday. Maar als je dan die versie van Melanie hoort, dan ga ik toch overstag. En dan zeg ik, dit is ook zo'n voorbeeld waarin de cover mooier is. Of ja, volgens mij dan mooier is dan het origineel. Hier is Melanie. En Ruby Tuesday. what's up ongelooflijk mooie versie van, van Ruby Tuesday. Echt, eh, ja, het spijt me voor de Stones fans, maar die kunnen er echt niet aan tippen aan dit, vind ik. Prachtige mooie uitvoering van, eh, van, dit, eh, van, van deze Stones compositie, compositie Ruby Tuesday. En dat was Melanie Slavka, natuurlijk. Eh eens even kijken. Wat hebben we nu nog? Oh ja, we hebben nog Manfred Man liggen. Ja, ik heb hier nog eentje van Manfred Man. Van het album Attention Manfred Man. En Angela zei tegen mij van nou, dan mag je wel even op, uit, op oefenen. Op het uitspreken van die titel. Wel nee, dat valt best mee. Semi-detached suburban Mr. James. Dat is Manfred Man. Nou ja, Manfred Mann dus. En uh, met zanger Mike Dabo. Uh, verder was uh, Mike Huck zat daar nog bij. Ehm, even kijken hoor. Even kijken. Staat dat, kan ik hier dat nog meer zien? nee. Nee, het staat hier niet vermeld wie er verder in zaten. Nou, in ieder geval, Mike Vickers was er ook, maakte er ook deel van uit. En meneer Huck maakte er deel van uit. Manfred Mann natuurlijk. En die derde, dat moet ik u even schuldig blijven. Want onze eh, informatie gaat zover niet. Nee, het staat hier echt niet. nou, kan ik er ook niks aan doen. Semi-detached Suburban Mr. James was dit van het album Attention. Ehm, Manfred Mann. Hanneke naar Van de Man. Van het album eh, Van Morrison, The Band and the Street Choir. En daarvan draaien wij. Hij wil graag wakker gemaakt worden in Dromeland. Ja, ik weet niet of we aan die wens kunnen voldoen hoor, Van. Maar we zullen ons best doen. We zullen de wekker zetten. Call me up in Dreamland. was dat. En eh, dat nummer dat heet Call Me Up in Dreamland. En het was afkomstig van het album uh, The Band en The Street Choir. Om het zo maar eens even te zeggen. Juist, precies. Eens even kijken naar de klok. Nou, ik denk dat we nog één of twee liedjes kunnen gaan. Ik denk nog maar één, maar we gaan even kijken. In ieder geval draaien we nog van Melanie. Ja, eh, een, een hartstikke leuk liedje. En dat heet Animal Crackers. Dat is een ontzettend leuk liedje. Luister for all of my life. Ah, but some people think that fatties are nice. Yeah. I love eating ice cream, chocolate, vanilla, and butter pecan, but I best love animal crackers. Cause I love helping my fellow man. picture of the year of Alice's restaurant. I eat at Alice's restaurant. Year after year, she makes an animal cracker pizza. And she gives animal crackers out free with the beer. Oh, let's give Alice a great big cheer. Animal Crackers. Lekker kort liedje, maar wel leuk. Eh, ik, eh, dat staat helaas niet op deze plaat, anders had ik die gedraaid. Ze had nog zo'n ontzettend lief liedje. Eh, dat heette Alexander Beetle. Dat is zo'n ontzettend lief over een, over een klein kevertje dat, dat ze in een doosje verstopt had en zo. heel erg leuk. We gaan nog even naar Manfred Mann. En die gaat een compositie spelen van, van Bob Dylan, uiteraard. En dat nummer dat heet Just Like a Woman. Eh, zo zit het er alweer op voor ons. Dames en heren, vinyljaren is weer klaar. Eh, we hebben het weer twee met plezier gedaan voor u. Prachtige LP's gedraaid. En we gaan plaatsmaken voor ZFM Jong Zandvoort. Jong talent op de radio. En eh, dat tussen twee en vier. Of enfin, tussen, wat zeg ik nou, tussen vier en zes jongens.